Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel rekken met president Poroshenko, premier Yatsenyuk en een aantal burgemeesters. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne dat de bondskanselier naar het land gaat. Merkel wil zo openlijk haar steun uitspreken voor de strijd tegen de separatisten in het oosten. Bij de gesprekken worden volgens de Duitse regering ook concrete mogelijkheden besproken om Oekraïne te helpen. Welke mogelijkheden dat zijn, is niet duidelijk. Een tientallen Russische vrachtwagens die gisteren Oekraïne waren binnengereden zijn weer terug in Rusland. Volgens Moskou heeft het konvooi hulpgoederen afgeleverd in de stad Lugansk, waar grote tekorten zijn aan onder meer voedsel en medicijnen. Het konvooi stak gisteren zonder toestemming de grens over. Kiev is daar woedend over. De bedoeling is dat alle 260 vrachtwagens later vandaag terug zijn in Rusland. De uitgeprocedeerde asielzoekers die in een leegstaand schoolgebouw in Amsterdam woonden, zijn daar weg. De gemeente had de 120 vluchtelingen een ultimatum gesteld en vanochtend is het gebouw ontruimd. De asielzoekers trekken al bijna twee jaar door Amsterdam. Ze werden eerder opgevangen in een kerk, een kantoorgebouw en een voormalige gevangenis. De groep zat pas een week in de school, maar moet daar nu uit omdat het gebouw volgende week weer in gebruik wordt genomen. Waar de vluchtelingen nu naartoe gaan is niet duidelijk. PvdA-leider Samson zegt dat de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten de spanningen tussen bevolkingsgroepen rechtstreeks naar Nederland hebben gebracht. In een interview in de Volkskrant verwijst Samson onder meer naar terreurgroep IS, die ook in Nederland aanhangers heeft. De PvdA-leider pleit voor meer lef om elkaar aan te pakken, aan te spreken op gebrekkige integratie en een consequente aanpak van discriminatie. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af en er trekken buien over het land. Vanmiddag mogelijk met hagel, forse regenval en onweer. Het is een graad of 17. Morgen minder buien. Het is dan een graadje warmer. Dit was het NOS. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiderslot 4 kilometer. Door werkzaamheden op de ring van Amsterdam tussen Volendam en de Zeeburgertunnel 3 kilometer.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 nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid Sex. de eerste man op de maan... en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes... Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. platen van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk... maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar... geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen. Weet je nog wel oudje, wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel, oudje? Het was of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oudje. Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet dat boek zat vol herinneringen, weet je nog waarom je? Wij zeiden wel eens, als hij zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein.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 she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake me. instead. When I'm feeling weak, and my pain. ¡Gracias! Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst, stiekem met je gedanst. wel een keertje, net als vroeger, in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de langs de len.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 Meteen gaat hullie als ik geen Hagenees zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerk zijn plan, een harekie gaan happen.